Michel Koenen met het NOS-journaal. Tim Kaine heeft zijn nominatie als running mate van Hillary Clinton geaccepteerd. Op de derde dag van de Democratische Conventie werd hij eerder op de avond officieel benoemd. Op de conventie spraken weer tientallen prominenten... zoals vicepresident Joe Biden en president Obama. Die zei dat na acht jaar change er nog steeds veel werk te doen is... maar dat niemand dat beter kan dan Hillary Clinton na de speech van Obama kwam Hillary Clinton nog het podium op en stond ze hand in hand met Obama. Het noodweer van vorige maand heeft zeker 500 miljoen euro aan schade veroorzaakt bij boeren en particulieren. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars. De totale schade door onder meer hagel en stevige wind ligt nog veel hoger, omdat niet iedereen zich heeft verzekerd en nog niet alle claims zijn ingediend. Door de klimaatverandering gaan we vaker schade door slecht weer krijgen, zegt de directeur van het Verbond van Verzekeraars. De Turkse overheid heeft per direct tientallen persbureaus, tv-stations, radiozenders, kranten en tijdschriften gesloten. Ze worden allemaal in verband gebracht met de Gulen-beweging. Om diezelfde reden heeft het Turkse leger bijna 2000 hoge militairen ontslagen. President Erdogan ziet de Gulen-beweging als de aanstichter van de koepoging van bijna twee weken geleden. En er liggen minder kiloknallers in de winkel, dat stelt actiegroep Wakker Dier. In de eerste helft van het jaar waren er 5100 aanbiedingen van vlees zonder keurmerk. 300 minder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Een vlees met keurmerk is wel vaker in de aanbieding. Drie keer zoveel vergeleken met 2015. Het weer nog.